Annette Schut met het NOS Journaal. Iran heeft opnieuw raketten afgevoerd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger en een Iraans nieuwsmedium... dat banden heeft met de revolutionaire garde. Boven Jeruzalem zijn explosies te horen... vermoedelijk van Israëlisch geschud. Het Israëlisch leger roept de burgers op om weer schuilplaatsen op te zoeken... Afgelopen avond voerde Iran ook aanvallen uit op Israël. Toen werden vooral gebouwen in Tel Aviv geraakt. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Ook Israël voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Op de luchthaven van hoofdstad Teheran zouden meerdere projectielen zijn terechtgekomen. Over eventuele slachtoffers is nog niks bekend. Aardsvijanden Israël en Iran bestoken elkaar met raketten en drones... sinds Israël gisternacht aanvallen uitvoerde op Iraanse nucleaire doelen en wooncomplexen... Daarbij zouden 78 doden zijn gevallen. Bij een feest op de pier in Scheveningen heeft de politie 10 mensen aangehouden. Ze hadden wapens bij zich en misdroegen zich. In het Limburgse Beek is het lichaam van een 34-jarige man gevonden. Hij lag dood in zijn huis. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf en hoopt dat getuigen zich melden. Diederik Boomsma wil lijsttrekker worden van NSC. Hij is op dit moment Kamerlid. Nu is Nicolien van Vroonhoven het gezicht van NSC. Zij weet nog niet zeker of ze verder wil. In een container in de Amsterdamse haven is 4500 kilo kook gevonden. De drugs zaten in een lading hout. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Het weer. Vannacht kan hier en daar een bui vallen, ook met onweer. Het is een graad of 20. Later vandaag schijnt de zon geregeld, al zijn er ook perioden met bewolking.